Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het doelwit was volgens het leger het Iraanse atoomprogramma. Israëlische vliegtuigen zouden tientallen militaire doelwitten hebben bestookt... waaronder ook hoge functionarissen. De Iraanse staatstelevisie meldt dat generaal Salami is gedood... de chef van het elitekorps de Revolutionaire Garde. Ook een andere generaal en twee atoomgeleerden zijn omgekomen. Het Israëlische leger schrijft in een verklaring dat Iran dichter bij de ontwikkeling van een atoombom was dan ooit. En dat dat een existentiële bedreiging is voor Israël. Daarom zou deze aanval nodig zijn geweest. Israëlische premier Netanyahu spreekt van een bepalend moment in de geschiedenis van Israël. De Iraanse regering heeft nog niet gereageerd. Het Israëlische leger houdt rekening met een tegenaanval. De Amerikaanse regering mag niet meer de nationale garde inzetten tegen demonstranten in Los Angeles. Dat heeft een federale rechter bepaald. President Trump zegt dat de militairen nodig zijn om rebellie te bestrijden... maar volgens de rechter is daarvan helemaal geen sprake. De regering heeft meteen aangekondigd in hoger beroep te gaan. Opnieuw is er een grote staking bij de NS. Op veel trajecten in het noorden en zuiden van het land rijden vandaag geen treinen. Op andere trajecten kunnen treinen uitvallen of vertraagd zijn. Het is de derde NS-staking in acht dagen tijd. De vakbonden willen met de acties een grotere loonsverhoging en betere arbeidsomstandigheden afdwingen. Jong Oranje is het EK onder 21 in Slowakije begonnen met een gelijkspel tegen Finland. Het werd 2-2. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger stond binnen een half uur met 2-0 achter... maar kwam na rust terug en in blessuretijd maakte invaller Ernest Poku de 2-2.